met het NOS Journaal. Vier supermarkten in de buurt van Nijmegen gaan bij wijze van proef iedere klant controleren die alcoholhoudende dranken wil kopen. De klant moet bij de kassa zijn ID-kaart of paspoort door een scanner halen waarbij de leeftijd wordt gecontroleerd. Als de klant jong is, wordt de koop automatisch geblokkeerd door de kassa. De proef begint vrijdag en duurt een maand. De branchevereniging van supermarkten bekijkt de proef met belangstelling. Supermarkten voelen niet, voelen niet voor een systeem met camerabewaking om de drankverkoop in de gaten te houden. Het openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking. Treinen en bussen rijden niet, scholen blijven dicht en in de havens en de industrie wordt in een aantal bedrijven niet gewerkt. De eerste algemene staking in België is bijna 20 jaar richt zich tegen de bezuinigingen van het kabinet. Dat wil ruim 11 miljard euro bezuinigen. vakbonden noemen de plannen asociaal. De eurotop die vandaag in Brussel begint kan vooralsnog gewoon doorgaan. Op de luchthaven van Brussel valt maar een beperkt aantal vluchten uit. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar. Dat concludeert het RIVM in een rapport dat vandaag uitkomt. Het onderzoek richtte zich op mannen en vrouwen tussen de 30 en 70 jaar. Van de mannen is 60% te zwaar en van de vrouwen 44%. De laatste keer dat het RIVM zo'n groot onderzoek deed is 15 jaar geleden. Toen was bijna de helft van de mannen te dik en een derde van de vrouwen. De toename van het overgewicht heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Er zijn vooral meer mensen met diabetes en hart- en vaatziekten. Door de aanhoudende economische onzekerheid gaat de Van Landschot Bank reorganiseren. De sanering moet vanaf 2015 ieder jaar een besparing opleveren van 60 miljoen euro. Personeelsbestand wordt ingekrompen met 10 tot 15 procent. Het komt neer op 200 tot 300 mensen, waarbij Van Landschot gedwongen ontslagen niet uitsluit. Dan nog het weer bewolkt. Vooral in het zuiden en zuidwesten ligt de sneeuw met kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon. In het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. Maxima vandaag liggen rond het vriespunt. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het stil als het hart en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, overtekend is. Wat is jouw woord? mijn naam. Ben ik iets, ben ik iets?